uur. moet met het NWS Journaal. Het aantal veiligheidsregio's waar het hoogste coronarisiconiveau zeer ernstig geldt... is opgelopen naar 16. Er zijn acht nieuwe gebieden bijgekomen. In Noord-Holland, Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg. Zolang de landelijke coronamaatregelen nog gelden... heeft de aanpassing van het risiconiveau per regio geen directe gevolgen. In Spanje is het aantal coronabesmettingen opgelopen tot meer dan een miljoen als eerste land in Europa. Het ministerie van Volksgezondheid meldde gisteren ruim 34.000 coronadoden sinds het begin van de crisis in maart. Madrid vormt de grootste brandhaard. De minister van Volksgezondheid en de voorzitters van de Spaanse veiligheidsregio's komen vandaag weer bijeen. Met een nationaal eerbetoon in Parijs is gisteravond Samuel Paty herdacht. De leraar werd vrijdag vermoord nadat hij cartoons van de profeet Mohammed had getoond in een les. Bij het eerbetoon kende president Macron hem postuum de Légion d'honneur toe, de hoogste Franse onderscheiding. Er zitten zeven mensen vast voor de onthoofding. De eerste wedstrijd van Ajax in de Champions League eh, is geëindigd in een nederlaag. Liverpool won in de Johan Cruijff Arena met 1-0... door een eigen doelpunt van de Argentijnse linksback Tagliafico. Dinsdag speelt Ajax de tweede wedstrijd tegen Atalanta Bergamo in Italië. De Amerikaanse goochelaar en ontmaskeraar James Randi is overleden, 92 jaar oud. Internationaal was hij vooral bekend van zijn pogingen om mensen te ontmaskeren... die beweren dat ze paranormale gaven hebben. Zijn bekendste slachtoffer was de Israëliër Uri Geller. Die zei dat hij met zijn geest lepels kon buigen. Toen Randy en Geller samen in een, Amerikaanse TV, in een Amerikaans tv-programma zaten in 1972... wist de ontmaskeraar Geller tot het begin van de show weg te houden bij zijn lepels.